Dit is door negens met het NOS-journaal. Een Turkse Nederlander die in Turkije vastzit omdat hij terroristen zou hebben gesteund... is nog altijd niet vrijgelaten. Anderen die samen met hem werden opgepakt zijn wel weer vrij. De 24-jarige Volkan Chaliskan uit Harderwijk was twee weken geleden bij een voetbalwedstrijd. Hij zat in de buurt van twee spandoeken waarop steun werd uitgesproken voor twee leraren. Die waren ontslagen omdat ze aanhanger van Gulen zouden zijn. Volgens zijn broer wist Chaliskan niet wat er op de spandoeken stond en heeft die niets met terrorisme te maken. Het eigen risico in de zorg kan een stuk eenvoudiger en duidelijker voor de patiënt. Dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Van Rooij. Zij wil dat er een lijst van eenvoudige behandelingen wordt opgesteld... waarvoor de patiënt niet meer dan 150 euro van het eigen risico kwijt is. Verder wil Van Rooij dat de patiënt veel sneller een nota krijgt. Nu vallen zorgnota's erg laat op de mat. De ziekenhuisvoorzitter vindt wel dat het eigen risico moet blijven bestaan. Het voorstel kost volgens Van Rooij 15 miljoen euro. In Zuid-Korea is vicevoorzitter Lee van Samsung veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Volgens de rechtbank in Seoul is hij schuldig aan corruptie en mijnheid. Lee stond onder meer terecht omdat hij een vertrouweling van oud-president Park had omgekocht. Dat schandaal leidde tot het afzetten van Park. Bij aanvallen op politieposten in Myanmar zijn zeker 25 doden gevallen. Leden van de Rohingya, de moslimminderheid, vielen politieposten, grensposten en een legerbasis aan. In Myanmar wonen ruim een miljoen moslims. Er zijn grote spanningen tussen de Rohingya en de rest van het land. In Texas bereiden miljoenen mensen zich voor op orkaan Harvey. De verwachting is dat die binnen 24 uur aan land komt. Tienduizenden mensen moeten verplicht hun huis uit. De stad Houston krijgt naar verwachting te maken met extreme regenval en overstromingen. Het weer geregeld zon, in het zuiden later kans op een bui. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen op veel plaatsen zomers warm, maximaal 27 graden. Met zon en een paar buien. Zondag meer zon, maar wat minder warm. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. In de Randstad is de A44 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Voorhout en Leiden nog altijd afgesloten... door opruimwerkzaamheden na een ongeluk... Omrijden vanuit Amsterdam naar Den Haag kan vanaf knop het Burgerveen over de A4.